Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De redding van een groep Thaise voetballers uit een grot kan morgen waarschijnlijk beginnen. De eerste vier jongens kunnen dan door duikers naar buiten geleid worden. Dat zegt een Belgische duiker die bij de operatie betrokken is in Nieuwzuur. De vier zijn volgens artsen sterk genoeg voor de lange tocht door het water naar de uitgang. Intussen is het in het gebied in Thailand weer gaan regenen. Als de grot verder onderloopt wordt de redding van de twaalf jongens en hun trainer moeilijk. Iran is kwaad dat Nederland twee medewerkers van de Iraanse ambassade het land uit heeft gezet. Ze werden begin juni al uitgewezen, het is niet bekend waarom. De Iraanse regering heeft de uitzetting veroordeeld en in Teheran is de Nederlandse ambassadeur ontboden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de uitzetting onvriendelijk en niet constructief en zegt dat Iran het recht heeft om vergeldingsmaatregelen te nemen. Noord-Korea voelt niets voor eenzijdige denuclearisatie als de VS niet ook al zijn kernwapens opgeeft. Dat heeft het Noord-Koreaanse regime in een verklaring gezegd. En daarmee lijken gesprekken met de VS te zijn mislukt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo was in Pyongyang om over denuclearisatie te praten. Maar volgens Noord-Korea is de VS met gangsterachtige eisen gekomen over volledige nucleaire ontwapening. Eerder zou uit onderzoek van Amerikaanse inlichtingendiensten al gebleken zijn dat Noord-Korea helemaal niet ontwapend, maar juist opnieuw werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. De Duitse politie heeft in Frankfurt een van de captains van motorclub No Surrender, Corin D., aangehouden. De Tilburger had zich in januari moeten melden bij de gevangenis. en was veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor deelname aan een criminele organisatie. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. minimaal rond 13 graden. Morgen opnieuw volop zon met 20 tot 23 graden aan de kust... en 25 tot 28 graden land in maart. Na het weekend wat meer bewolking en iets minder warm.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 But that's not important anymore. Not important anymore. If you insist on staying away, I'll just learn to survive on thinking about you every day. not important anymore. If you insist on staying away, I'll just learn to survive I'm thinking about you every day.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 But yes, today there is a different sound with vibe not as loud, you know, vinyl sometimes. I don't know if everybody knows that, but you can go up there, you get that feedback. Playing an LP or for slow.